uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog... zijn in de Amerikaanse staat Connecticut zeker zeven doden gevallen. Aan boord zaten tien passagiers en drie bemanningsleden. Kort na het opstijgen kreeg de viermotorige B-17 problemen kon geen hoogte maken en stortte neer op een loods op de luchthaven van Hartford. De B-17, ook wel het Vliegende Fort genoemd, was eigendom van een vliegclub die trips organiseert in historische toestellen. Later deze week zouden er meerdere vluchten gemaakt worden in het kader van 75 jaar bevrijding. Placido Domingo is opgestapt als directeur van de Los Angeles Opera. Ook heeft de 78-jarige tenor zijn optredens voor het operagezelschap geannuleerd. Meer dan 20 vrouwen beschuldigen hem in de pers van seksueel wangedrag. De Spanjaard, die wordt gezien als een van de grootste operazangers aller tijden... zegt onschuldig te zijn en altijd gehandeld te hebben met wederzijdse instemming. Domingo stond sinds 2003 aan het roer van het Amerikaanse operahuis. Bij demonstraties in Irak tegen de regering van premier Mahdi... zijn zeker zeven doden en tientallen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij gingen in verschillende steden mensen de straat op. In Bagdad en in Nasiriyah schoten veiligheidstroepen op betogers... en zetten waterkanonnen en traangas in om hen uiteen te jagen. De demonstranten zijn boos over de corruptie, werkloosheid... en het missen van basisvoorzieningen, zoals water en elektriciteit. R. Kelly moet voorlopig in de gevangenis blijven. Een rechtbank in New York weigert de R&B-zanger op borgtocht vrij te laten. De rechter vreest dat Kelly in vrijheid mogelijk van de radar zal verdwijnen... of getuigen zal bedreigen. De artiest wordt verdacht van het misbruiken van vrouwen en meisjes... en zit sinds juli in voorarrest. R. Kelly ontkent alle beschuldigingen. Het weer, regen, soms met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen opnieuw buien. Wel staat er minder wind en soms breekt de zon even door.